De buschauffeurs en conducteurs willen meer salaris en minder werkdruk. Twee weken geleden staakten ze daarom ook al. De werkdruk is heel erg hoog. Je hebt ook een hoog eh, ziekteverzuim. En er gaan mensen ook weg eh, van het eh, bedrijf. En ehm, ja, ze willen gewoon voor hun werk een waardering hebben. En die is er dus niet. het gaat om een landelijke staking in het streekvervoer. Dus NS, treinen of bussen en trams in de grote steden blijven wel rijden. Philips gaat de komende jaren nog meer banen schrappen. In totaal zijn het er wereldwijd 10.000. Bijna een vijfde daarvan zijn banen in ons land. Verslaggever Vincent van Rijn staat bij de ingang van de Philips fabriek in Best in Brabant. Ik sprak net met iemand die in de bedrijfskantine werkt. En die hoopte vooral nou, dat de stemming in de kantine nog een beetje goed zou zijn. En dat mensen niet al te zagrijnig en bezorgd zouden zijn. Philips heeft vorig jaar dik anderhalf miljard euro verlies gemaakt. Drie lippenberen zijn vorige week zaterdag overleden op het vliegveld van Luik in België. De dieren zaten in een vliegtuig uit Peru en zouden doorvliegen naar Indonesië. Door sneeuw en gladheid konden ze niet worden uitgeladen en stonden ze urenlang in de kou. En daar kunnen ze niet tegen. Lippenberen komen uit India en zijn temperaturen gewend van boven de 20 graden. En een opvallend verhaal van de Britse oud-premier Boris Johnson. Vlak voor de oorlog in Oekraïne belde hij over de spanningen met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Dat was niet echt een gezellig gesprek. He, he, he threatened me at one point and said you know, uh, Boris, I don't want to hurt you, but uh, with a missile it would only take a minute or something like that, you know. Uh, you know, Ja, Poetin zei dus dat hij een raket op hem af zou vuren als Johnson moeilijk zou doen bij een Russische aanval op Oekraïne. Eén geruststelling, volgens Poetin zou het maar heel eventjes pijn doen. Rusland zegt trouwens dat het hele verhaal verzonnen is. Het weer, het waait hard, vooral langs de kust. Maar het is vrijwel overal droog. En de zon die komt er ook af en toe tevoorschijn. Gaatje of 8 vanmiddag. Morgen begint nat. Verder net zoiets als vandaag. ZFM, verkeersupdate.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 I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead. We are not just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. I will wait on mountain tops in Paris, going to power, Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head, like Jesus said. I'm gonna dance. dance with my hands, hands, above my head. Dance together, forgive him take dresses here and burning sheets I don't have the patience for counting sheep So at this point I've given up on sleep When I look at my China girl I could pretend really meant too much When I look at my girl You can never really lie to yourself.